Ze zeggen dat na problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn eerder deze maand. Bij een hertelling bleken de stemmen op acht van de elf partijen niet goed geteld. Soms ging het om een verschil van tientallen stemmen. In 2006 zijn stemcomputers afgeschaft omdat ze niet veilig waren. Minister Plasterk zei eerder ook al dat het tijd wordt om de discussie over elektronisch stemmen weer op te pakken... nu de techniek vooruit is gegaan. Edwin de Roy van Zuiderwijn wil een schadevergoeding van de staat. Hij zegt dat tegen de NOS in reactie op het nieuws dat prins Bernhard opdracht heeft gegeven om een onderzoek naar hem te doen. Premier Rutte schreef vandaag aan de Kamer dat de prins in november 2000 een onderzoek liet doen naar de toenmalige partner van prinses Margarita. Daaruit bleek dat er geen veiligheidsrisico's kleefden aan de Roy van Zuiderwijn. De ex-man van Margarita zegt dat hij sinds 2000 door de Oranjes is geschoffeerd en zwart gemaakt. In Oost-Soeburg is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hij heeft één overval in 2012 bekend. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor overvallen op zes andere Chinese restaurants. De man van 41 is aangehouden na een tip van iemand die vond dat hij zich verdacht gedroeg in de buurt van een restaurant. Toen de politie hem controleerde bleek hij een wapen bij zich te hebben. Spaanse treinmachinisten mogen tijdens hun werk niet meer mobiel bellen, alleen nog in noodsituaties. Aanleiding voor de maatregel is de treinramp van juli bij Santiago de Compostela, waarbij 79 doden vielen. De machinist heeft bekend dat hij vlak voor het ongeluk met een collega zat te bellen, waardoor hij niet in de gaten had dat hij veel te hard reed. Het weer in de loop van de nacht wordt de bewolking dikker.